werd hij zo erg bedreigd dat hij inmiddels zit ondergedoken. Minister Slop vindt het echt niet kunnen. Dat een docent eh, bedreigd wordt, zelfs zo ernstig bedreigd wordt... dat hij niet eens meer in zijn eigen huis eh, terecht kan, dat is niet acceptabel. Eh, de politie is daar ook mee aan het werk, want dan moet er ook echt op opgetreden worden. En wij zorgen voor eh, eh, ondersteuning, zowel van de school als van de docent in deze hele moeilijke situatie. De les van afgelopen maandag stond in het teken van de vermoorde Franse docent Samuel Paty. Die werd drie weken geleden op straat onthoofd nadat hij in de les een spotprint van de profeet Mohammed had laten zien. De Blauwe Moskee in Amsterdam stopt voorlopig met de vrijdagmiddagpreken omdat er bedreigingen zijn binnengekomen, meldt het parool. De hoofdimaam krijgt veel kritiek omdat hij regels wil tegen het beledigen van de het leven van rokende Noord-Koreanen is er niet leuker op geworden. In dat land is gisteren een rookverbod ingesteld. Je mag er niet meer roken in onder meer zorginstellingen, theaters en bioscopen. Het is wel opvallend, want de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un staat zelf bekend als een kettingroker. Ook in Engeland is het weer terug bij af. Het land is opnieuw in lockdown. Alles is dicht, behalve het onderwijs, de kinderopvang en winkels met essentiële spullen zoals supermarkten en apotheken. Het gaat er helemaal verkeerd, zegt correspondent Tim de Wit. Gisteren werden er bijvoorbeeld nog 492 nieuwe coronadoden gemeld. Dat is echt heel veel weer. Dat kwam voor het laatst voor begin mei. Met andere woorden, ook Engeland eh, zie je weer echt in een serieuze crisis wegzakken als het gaat om corona. En vandaar dat Boris Johnson zei, we moeten die lockdown invoeren. In Engeland zijn de coronaboetes trouwens een stuk hoger dan hier. Die beginnen bij 220 euro, maar wie een feestje organiseert kan 11.000 euro boeten krijgen. Het weer, geregeld zon en op de meeste plekken droog. Het wordt niet warmer dan 11 graden. Morgen kan het eerst nog een tijd mistig zijn en het wordt opnieuw een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein staat nog 6 kilometer file met een half uur vertraging. Het goede nieuws is dat alle rijstroken weer vrij zijn. En door het ongeluk op de A9 is het verkeer ook vastgelopen op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen.